Dit is Renate Evers met het NOS Naal. De aanleg van het natuurgebied Oostvaarderswolds in Flevoland gaat definitief niet door. De Raad van State heeft er een streep doorgezet. Volgens de Raad heeft de provincie Flevoland niet genoeg geld voor de aanleg. Het Rijk trok de toegezegde bijdrage van 240 miljoen euro in vanwege bezuinigingen. Het gebied moest de Oostvaardersplassen verbinden met de Horsterwold bij Zeewolde. De zaak was aangespannen door agrariërs in het gebied die zouden moeten wijken voor de natuur. In het zuiden van Afghanistan zijn waarschijnlijk zes Britse militairen omgekomen. De Britten waren op patrouille toen hun auto werd geraakt door een explosief en sindsdien is er geen contact meer met hen geweest. Het Britse ministerie van Defensie vreest dat de zes militairen zijn omgekomen. Sinds 2001 zijn in Afghanistan tot nu toe 398 Britse militairen gedood. Werknemers zijn gemiddeld 8% van de tijd die ze achter een pc zitten kwijt aan gepruts met die pc. Elk uur dat er gewerkt wordt met de computer gaat ongeveer 4,5 minuut verloren. Dat komt door een gebrek aan digitale vaardigheden bij de werknemer en door slecht werkende computers en programma's. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Twente. De economische schade zou zo'n 19 miljard euro per jaar zijn. De Indiaanse politie heeft een journalist gearresteerd in het onderzoek naar de aanslag op de Israëlische ambassadeur vorige maand in New Delhi. Daarbij raakten vier mensen gewond. De verdachte is een freelance journalist die in Delhi woont en zou werken voor Iraanse media. De diplomatenauto stond vorige maand vlakbij de Israëlische ambassade voor een verkeerslicht te wachten toen een motorrijder een explosief op de auto plaatste. Het weer bewolkt en op steeds meer plaatsen gaat het regenen. Er staat een stevige zuidwestenwind en het wordt vanmiddag tussen 6 en 9 graden. Vanavond geleidelijk droger. Dit was het NOS Journaal. Dit is Johnson Sohoka van de ANBB. In de Randstad staan files op de A4 richting Amsterdam. Bij Dorp 4 kilometer door werkzaamheden. En op de A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam. Voor de 2 kilometer. In de tunnel zijn twee rijstoken dicht vanwege een technisch onderzoek naar de blusinstallatie.